Jobboot met het NOS-journaal. Nederlandse F-16's hebben dit weekend in Afghanistan bommen afgeworpen om een aanval op een Italiaanse legerbasis af te slaan. De twee F-16's werden ingezet op verzoek van de Italianen. Dat gebeurde nadat de Italiaanse legerbasis door opstandelingen was beschoten met mortiergranaten. Bij die aanval werd een Italiaanse militair gedood. Nadat de Nederlandse F-16's enkele bommen hadden afgeworpen, staakten de opstandelingen hun aanval. De Duitse politie mag op bepaalde spoortrajecten treinreizigers controleren op grond van hun huidskleur. Volgens de rechtbank in Koblenz is dat geen discriminatie. Een gekleurde Duitser was naar de rechter gestapt. Hij voelde zich beledigd omdat hij zich moest legitimeren vanwege zijn uiterlijk. De controle vond plaats op een traject dat regelmatig door illegale wordt gebruikt om Duitsland in te komen. Het hoofdkantoor van boekhandel Selectus in Houten is failliet verklaard. Dat maakt de weg vrij voor uitkeringsinstantie UWV om de ongeveer 100 personeelsleden een uitkering te geven. Nu het hoofdkantoor failliet is, heeft bewindvoerder Dingemans goede hoop op een doorstart van de winkels. De ongeveer 600 winkelmedewerkers hebben vandaag salaris gekregen en ook de levering van boeken is vandaag weer op gang gekomen. De oppositie wil voor 30 april weten hoe het kabinet de bezuinigingen gaat invullen. Dat is de uiterste datum waarop de Europese Commissie de plannen van Nederland wil zien. Minister De Jager van Financiën bevestigde vanmiddag dat hij voor 30 april Brussel zal informeren over hoe Nederland het begrotingstekort gaat aanpakken. Premier Rutte zei in de Kamer dat het belangrijkste doel van de onderhandelaars in het katshuis is om met een goed pakket maatregelen te komen. We laten ons niet bepalen door data, zo zei Rutte in de Tweede Kamer. Het weer vanavond helder, vannacht plaatselijk wat nevel of mist.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 Het betekende niets, maar wel grote klasse. Louis Armstrong en Duke Ellington van de LP The Great Reunion. In mijn handen heb ik een eh, hele heerlijke cd van Randy Newman, The Good Old Boys. En we gaan luisteren naar De Rode Nekken. Last night I saw Lester Maddox on TV show With some smart ass New York Jew And the Jew laughed at Lester Maddox The audience laughed and less the medics too Well he may be a fool but he's our fool and If they think they're better than him they're wrong So I went to the park and I took some paper along And that's where I made this song We talk real funny down here Drink too much, we laugh too love. the whisper of the trees Ooh, love is in the air Love is in the Air, Tom Jones. Het is nog even wachten, maar een paar dagen. En dan hebben we voorjaar en dan is er een Love in the Air. Dat wil je niet weten, maar op dit moment is het buiten nog een beetje druilerig. Maar het goede weer komt eraan, luisteraars. Tom Jones, een fantastische zanger. Wat een keel heeft die man. En hij kan ook heerlijk jazz zingen. Alhoewel, op deze cd, The Very Best of Tom Jones, staan niet zoveel jazzy nummers. En Love in is in the Air zat ook een beetje op de grens. Maar vooruit weet in elk geval, ik ga nog eens een keer op zoek naar langspelplaten waar ik Tom Jones kan betrappen op heerlijke jazznummers. Want dat kan hij als geen ander. We gaan naar de saxofoon en dan heb ik het over Ben Webster. Een man die op een verschrikkelijk prachtige manier kan blazen. En je hoort hem ook blazen. Want het is niet alleen de sax die eh, de mooie tonen wegstoot. Maar als het ware vanuit die lippen hoor je de lucht langs het riet Laten we gaan luisteren naar Ben eh, Webster met het heerlijke nummer Sweet Lorraine. come on in here. It's the best band in the land. They can boob doo doo doo doo doo doo doo doo. That's just the bestest band. Whoa. Suwannee River play? Jongens swingende Ella Gerald. En ze skette er ook nog eventjes tussendoor. En dat was eh, echt heerlijk om te horen. Alexander Ragtime Band. Ik heb eh, de Rolling Stones in mijn handen. En dan denkt u natuurlijk, wat heeft dat met jazz te maken? Maar ik zag op een nummer dat daar een accordeonist bij is gevoegd. En laat nou toevallig Peter den Boer al raden wie dat was. Maar hij kent de man ook. Ja, dat is, eh, ik, eh, ik, vermoedde dat dat eh, Flaco Jiménez zou zijn en dat klopt. vanuit de gedachte dat in vergelijking met toet Tielemans, als je een, een jazz cd hoort en je hoort ergens een mondharmonica, waar ook ter wereld opgenomen, dan is het heel vaak Toets Tielemans. Want die, die vragen ze dan altijd, omdat dat omdat het geweldig goed is dat. Nou, diezelfde rol heeft Flaco Jiménez. Dat is een eh, man die komt oorspronkelijk uit de Tex-Mex Cajun-achtige eh, eh, wereld met zijn accordeon. Die, heb ik, die, staat dus op, op ontzettend veel LP's als begeleiding. Een paar jaar geleden toerde hij door Europa. En het leuke is dan dat als men geen, een avond vrij heeft en er is geen concertzaal, dan proppen ze toch ergens nog ergens op een podium. En dat was eh, toen in de toenmalige fietsenfabriek. Daar kwam hij optreden, nou ik wist niet wat ik hoorde, dus ik stond eerst de rij en er kwam een, eh, een mannetje op, een groezelig mannetje met een accordeon die eh, hier bij het grafvuil zit staan. En die begon te spelen, nou de rillingen liepen over je rug. Echt een geweldige muzikant. Dus ik, ben benieuwd wat, uh, wat wij gaan horen. Nou, laten we gaan luisteren naar een nummer wat eh, geschreven is door Keith Richards en de grote man van de Rolling Stones. En het nummer heet Sweethearts Together. glad silver lining Whenever a cloud appears in the blue Remember somewhere the sun is shining And so the right thing is make it shine for you a heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife so always look for the silver lining and try to find the sunny side of life En daarvoor hoorde u Chad Baker met Luke voor de Silver Lining. Ik heb een prachtige LP in mijn handen. Met een mooi plaatje. Met de grote saxofonist eh, eh, Lester Young. En daarachter Count Basie op de piano. En ze waren aanwezig op een eh, festival in Newport. Dat is in Amerika. En ik hoorde net van Peter de Boer dat als je daar was geweest, dan was je kostje gekocht we gaan luisteren naar het eerste nummer van deze LP, "Swinging at Newport. Maar ik ga nog even de bezetting aankondigen. Het is een arrangement van Ernie Wilkins. U hoort de Count Basie Band. En de solo in eh, volgorde Basie op piano, Frank Westenor 6. Joe Newman op de trompet, trompet en Frank Foster op de tenorsax. Laten we gaan luisteren naar Swinging at Newport. have had this simple urge you're feeling Something tells me that I've got to let go Cause these clouds trying to overshadow my sunlight Trying to steal my shine Somewhere deep down inside There's a place I can hide If I want to A place I can run to on my soul. Tried to grab a hold. Sabrina Stark was dat. Ze heeft een schitterende cd opgenomen, Bags en Shootcases. En ik vind dat deze stem overtuigt, warmte uitstraalt. Het is een Nederlandse zangeres. En ze is gecontracteerd door Blue Note. En eigenlijk moeten we nog een nummer van haar draaien. Want zoveel wordt zij door onze DJ's in Nederland niet de eter ingeslingerd. Maar ik doe dat wel. Een heerlijk nummer volgt nu Down the Road Sabrina Stark. Walking through promised land What do I see? Things imagined Becoming real, you say, Am I dreaming? Acting a fool At least for one day I'll paint this picture my way Sunshine over cornfields Smell of the lemon tree Children on the back porch Smiling, playing, happy So simple and carefree as can be. Yeah. luisteraars, het eerste uur zit er alweer op. En u hoorde net When Day Is Done. En dat is een nummer wat eh, opgenomen is op 22 april 1937. Quintet du Hot Club de France. Met Stefan Capelli hoorde u Django Reinhardt. En Marcel Bianga en Pierre Barro Ferret en Louis Worda. Dat was van een eh, hele mooie cd. Jazz and European Songs volume 1. Van Frankrijk, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Italië allemaal oude nummers aan te bevelen. Maar we zijn er weer uit vandaag, eh, wat het eerste uur betreft.